Bonenbakker met het NOS Journaal. Het ziekenhuis in Drachten gaat als eerste in Nederland van het gas af, meldt Omroep Friesland. Volgend jaar stapt Nijsmellingen over op twee grote, nieuw ontwikkelde warmtebatterijen. De proefopstelling waar het nieuwe systeem op gebaseerd is draait al bijna drie jaar zonder storingen. Het systeem werkt met ijzererts dat tot 360 graden wordt verwarmd. Die warmte gaat terug naar het ziekenhuis. In noodgevallen kunnen nog oude stoomketels worden gebruikt die op biodiesel draaien. Maar de verwachting is dat dat niet nodig zal zijn. Een Australier heeft drie dagen lang in een beek gelegen nadat hij met zijn auto van de weg was geraakt. Het gebeurde op een afgelegen plek in de deelstaat New South Wales. De man van 54 wist uit zijn auto te komen, maar was gewond en kon daardoor niet op de kant komen. Zijn telefoon was in de zinkende auto achtergebleven. Pas na drie dagen werd de man gevonden door een boer. De automobilist is uitgedroogd en onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft verwondingen aan zijn longen en ledematen. Suriname heeft zich niet weten te plaatsen voor het WK voetbal. Bolivia was in de halve finale van de play-offs te sterk voor de ploeg van bondscoach Henk ten Katen. Suriname kwam in de tweede helft nog wel op voorsprong, maar verloor uiteindelijk met 2-1. De laatste plek in de pool van Nederland op het WK gaat naar Zweden of Polen. Zweden won in de play-offs van Oekraïne en Polen versloeg Albanië. Dinsdag strijden ze tegen elkaar om de laatste plek in groep F waarin naast Nederland ook Japan en Tunesië zitten. Het weer. Het is overwegend droog met in het binnenland lichte vorst. Lokaal kan het glad worden. De dag begint droog en zonnig. Later raakt het bewolkt, gevolgd door regen. Het wordt 9 of 10 graden. In het weekend zonnige periode, maar ook kans op een bui. Een zondag gaat het in de loop van de dag regenen.